twee uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. In Wiens, ten noorden van Leeuwarden, is een 19e-eeuwse boerderij afgebrand. Ook de schuur, die werd gebruikt als bed and breakfast, ging in vlammen op. De vier bewoners van de boerderij en 17 studenten uit de bed and breakfast konden veilig naar buiten komen. De brand is vermoedelijk ontstaan door een houtkachel in de schuur aan de achterkant van de boerderij. Omwonenden kregen het advies de ramen en deuren dicht te houden... omdat bij de brand vermoedelijk asbest is vrijgekomen. Na ruim 120 jaar stopt de Koninklijke Tichelaar met het maken van makkemer aardewerk. Volgens de directeur is er bijna geen vraag meer naar de versierde schalen, borden en vazen. Dat komt volgens hem door het lopende bandwerk van winkelketens. Tichelaar gaat zich nu richten op grote projecten van architecten. Door het afstoten van sieraardewerk en het sluiten van de winkel in Makkum verdwijnen er vijf banen. De voorraad van de winkel gaat in mei in de uitverkoop. Daarna verhuist de fabriek naar een locatie net buiten Makkum. Lance Armstrong is niet bereid om het Amerikaanse antidopingbureau USADA onder ede te vertellen wat hij weet over doping in de wielersport. Volgens het antidopingbureau is medewerking voor Armstrong de enige manier voor hem om zijn levenslange schorsing eventueel in te korten. Maar volgens Armstrong is het onderzoek van USADA er alleen maar op gericht om individuen te demoniseren. In Argentinië is een automobilist opgepakt die bijna 18 kilometer met een dode fietser op zijn motorkap heeft rondgereden. De bestuurder van 28 had volgens de Argentijnse media te veel gedronken. De man reed de fietser ochtends aan in de buurt van Buenos Aires. Pas toen de dronken bestuurder bijna 18 kilometer verderop bij een tolpoortje stopte, werd hij aangehouden.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 En je hoorde haar hier in een opname die in 1960 werd uitgebracht. Kay Star met Happy Days en Lonely Nights. Welkom allemaal. Dit wordt tot zes uur hier bij de Vader op Radio 1. De Nacht klinkt anders. Het muziekprogramma van Radio 1 met muziek van heinde en verre. En van eh, de meest uiteenlopende genres, niet de vette hits komen voorbij... maar de, de bijna vergeten hits uit het verleden. <laughs> Verder wat exclusieve dingen, dingen die nog in Nederland moeten uitkomen, et cetera. Vanaf vandaag gaan we ons ook bezighouden met eh, de Pinkpop-affiche de onbekende, dan wel niet zo heel bekende namen. Daar gaan we platen van draaien. Vandaag eh, de eerste aan de beurt, dat is namelijk Christopher Green. Maar goed, zover zijn we nog niet. Even aandacht voor een man. Een man die vanavond stond op het podium van Tivoli in Utrecht. En overmorgen zal hij in Groningen zijn in de Oosterpoort. En vanavond in Breda, de met this heart of mine. I keep a close watch on this heart of mine. I turn out the light. Try ik dus van deze John Cale... die vanavond, afgelopen avond, heeft opgetreden in Tivoli. Daar was hij eh, te horen en te zien eh, vanavond in de mes in Breda. En dan is het vrijdagavond, eh, laten we heel duidelijk erin zijn... vrijdagavond dat hij dan zal optreden in de Oosterpoort in Groningen. Zoals ik zei, we gaan eh, de komende weken maandag aandacht besteden aan eh, de Pinkpop-affiche... maar ook andere affiches van popfestivals waar opnamen voorkomen... waar je denkt van, hmm, wie is dat? Nou, vandaag, of liever gezegd de afgelopen dag... werd eh, bekend welke artiesten er zullen optreden op het Pinkpop-festival. En één naam die we niet allemaal kennen, dat is de naam nou van Christopher Green. Nou denk je aan Christopher Green, welke man is dat? Nou, dat is geen man, maar dat is een groep. Dat is een groep die komt uit eh, Limburg. Die hebben afgelopen jaar meegedaan aan een competitie. Nu of nooit heet dat. Allemaal Limburgse bands die strijden om de eer wie de beste is. En wie dan uiteindelijk de beste is, die mag de eer hebben om Pinkpop te openen. Zo ook Christopher Green. We hebben inmiddels al een album uitgebracht... En dit is een van de liedjes van die cd. Christopher Green, vrijdagmiddag dus op het Pinkpop-podium. Je hoort hier met Mr. Liar. Mr. Liar is a place downtown, everybody goes. Where this night is hidden, nobody knows. We've been lying to ourselves for as long as we know. was cheating and the screwing around on our toes. You buy her diamonds, you give her the moon, but she knows. She can tell it from your kisses, the smell of your clothes. You like to tell her. Take another quick look around. No one knows. dat uh, eh, Pinkpop-podium. Daar zullen ze te horen zijn. De band Christopher Green uit Limburg. Van hun CD Carnival of Rust hoorde je het nummer Mr. Liar. Dit is Nachting Danders. Hier is Robert Cray. I'm gonna warn It ain't over yet. Remember what you love. Ain't got nothing but love for you. Yes, I. enough is enough. And if you don't pay attention, you get what you deserve. Howard Collins, Freddie King en Muddy Waters... dat zijn zijn grote voorbeelden, maar hij heeft er toch een eigen draai aan weten te geven. En dat heeft hem geen windeieren gelegd. Robert Quay, Strong Persuader was een album dat in de jaren 90 behoorlijk populair was... en wat een aantal hitsingers had. Maar ik liet je nu de nieuwe single horen van deze Robert Quay, Mimo. En de man, die is vanavond te zien en te horen in Engel Hengelo. Daar zal hij optreden. In de Metropolis, of de Metropolis, dus maar net hoe je het wil uitspreken. <laughs> De Metropolis in Hengelo. Daar het optreden van Robert Quay. En dan zal hij ook a mimo dus gaan zingen. We were eating eggs and Sammy's when the black man there drew his knife. Oh, you drowned that Jew in Rampton as he washed his sleeveless shirt. You know, that Spanish speaking gentleman, the one that we all call Kurt. Come now, gentlemen, I know there's some mistake. How forgetful I'm becoming now you fix your business straight. I remember you in Hemlock Road, 19. leather boy with a smaller piece of stick. Well, you're a lashing, smashing hunter man. Your sweat shines sweet and strong. Your organs working perfectly, but there's a part that's not screwed on. I want you at the coke convention back in 1965. You're the desperate great executive I see heavily advertised. You're the great great man whose daughter licks policeman's buttons clean. You're the man who squats behind the man who works the soft machine. Come now, gentlemen, your love is all I crave. You're still the end circus when I'm laughing, laughing. the old men do the fighting, and the young men are the corn, and the young girls eat their mother's meat from tubes of plastic corn. Be wary, please, my gentle friends, of all the skins you breathe. They have a tasted habit, they eat the hands that bleed. So remember who you say you are, and keep your noses clean. boys will be boys and play with toys. So be strong with your bees. Oh, Rosie dear, don't you think it's queer? So stop me if you please. The baby's dead, my lady said, you gentlemen. Why you are work for me? Hmm, Mick Jagger die in 1970 dit solo-uitstapje maakte met het nummer Mimo from Turner. Afgelopen week was ik in Londen en in de metro hangen grote posters van deze zangeres, Gabrielle Eplin. Komt maar een nieuwe cd aan van de zangeres. pressure, don't need change, let's not give game away. There used to be an empty space, a photograph without a face. But with your presence and your grace, everything falls into place. Just please don't say you love me, cause I might not say it back. Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that. And there's no need to worry when you see just where don't say you love I might not say it back. Under pressure, precious things can break And how we feel is hard to fake So let's not give the game away Just please don't say you love I might not say it back Doesn't mean starts giving when you look at me like that. There's no need to worry when you see just what. you look at me like that. There's no need to worry when you see just where we're at. Just please don't say you love I might not say it back. Please don't say you love me, cause I might not say it back. alle van de Londense metro of Londense underground, moet dan zeggen. Daar hangen grootste, grote posters van deze zangeres, Gabrielle Aplin. Daar komt namelijk een eh, album vanuit, een nieuw album, een debuutalbum zelfs, onder de titel English Rain. En ik liet je daarvan luisteren naar het nummer dat al een tijdje op single uit is. Please, Please Don't Say You Love Me. En vorig jaar toen uh, wisten al opzien te baren met een eh, cover dat op YouTube verscheen. Namelijk een cover van een oude hit van Frankie Goes to Hollywood. The Power of Love. Dat is een heleboel keren bekeken en toen was de aandacht op haar gevestigd. En nu dus een album dat er staat aan te komen van deze Gabrielle Aplin. Het chanson nu. Dans le Paris de Notre-Dame, de Notre-Dame de Paris, y colossal en a plein dos, Notre-Dame sur son dos. il se prend pour Quasimodo. Regarde dans l'air la vie qui grouille, au lieu de faire des ronds dans l'eau. Tu peux pas vivre comme une grenouille, moitié sur terre, moitié sur l'eau. Moi je pourrais faire rester là-haut, dans le jardin de Notre-Dame, où l'on se fait de bons amis il y a qu'à se promener chaque matin. Un peu de maïs au creux des mains. Les pigeons, moi je les aime bien. Les péniches se fichent des pigeons de la cité. Goélette, mouette, elles n'ont que ça dans l'idée. Oui, mais autour de Notre-Dame. Il y a des voyages à bon marché et ces petits coins où le bonheur empêche les maisons de pousser. On l'appelle marché aux fleurs, Henri IV, verdâtre, aime sous son verre de gris la vieille flèche qui lèche le plafond gris de Paris. Et toi sous le pont de Notre-Dame, Regarde en l'air, tu comprendras que si tout le monde faisait comme toi, dans ton pinard, il y aurait de la pluie. Même les ponts, ça se construit, car pour aller de Notre-Dame, de Notre-Dame jusqu'à Paris, il a bien fallu se mettre au boulot et porter des billets sur son dos pour passer par-dessus l'eau. Voilà pourquoi Paris s'enroule, s'enroule comme un escargot. Pourquoi la terre s'est mise en boule autour des cloches du parvis de notre van de nodige elektronica. Daar waar het gaat bij het maken van plaatopnamen. Haar naam is Shen Marshall. Dat is eh, de officiële naam, maar de artiestennaam is Cat Power. Maakte vorig jaar een LP onder de titel Sun. En daarvan is dit dan de nieuwe single geworden. Manhattan, gezongen door Cat Power. Daarvoor hoorde je een eh, niet zo bekende, maar daardoor zeker geen mindere uh, opname van eh, Edith Piaf. Uit 1952 kwam dat wat je van de chansonnière... het heette Le Notre-Dame de Paris. and stomping is a lot of fun. We're brothers who are blowing our horns. So settle down and listen, cause you don't know what you're missing, and we're ready to give you a showing. I'm moving it and grooving it, it's just begun. We're brothers who are blowing our horns. We got a little message that you're gonna enjoy, and it's sense to dodge the fight. So settle in your easy chair, and if you ever had a can't forget it. It's time to relax. You might as well have did it with the best that ever did it, but in case you ain't too sure of knowing. We're gonna let you listen to us one by one. We're about to see what's blowing Hi, you do. I'm talking about you. It's very nice to know that you have really taken time to listen to me blow. Cause as sure as I'm born, I'm blowing my horn. Baby, I'm blowing, zooming it up. And I hope you dig the sounds I'm making more than any other. Now I must go, for it's time for you to listen to my other brother. I think the chick's talking about me, so I him that she knows I've wanted very much to meet you. That's the reason I've been blowing so snappily. I don't know what you got, but it thrills me and I hope to have a lot, cause it puts me in clover. So baby, if you would like to dig my brother, you're gonna have to turn the record over. Hey, hey, hey, who you talking about? Say who you talking about. Did I hear you say you'd introduce your older brother? Cause in case I heard you talking about three, if that's me, pleased to meet you. How do you do? How are you? Nothing's new. How was everything with you? What do you say I leave this as up to my brother? Did, did, dig my Long Island sound. Hope I'm putting it down. You got me in a mood that's so romantic. If you notice, you can dig the silly old act because I'm acting so distracted when I dig you. Pretty baby, you will never know how much I really dig you. You got me so excited that I goofed, blowing my horn. But the music's getting around, will really put me down. We're glad, in fact, to know that you enjoy it, and we wish we had the time to give you more. Thank you for the compliment. You told us we were better just as though we didn't know it. We hit that we're the best, we're over all the rest. We're in the mud, it's cool, we always play cool, we never play the fool. The honkers and squeakers might be stealing a show, but we don't go for that, so I would blow. Hi ho, like a day, boy, it's a natural fact. I ain't no kin, but I would like to get in the act. Well, get out of here, get out of here, get out of here now. Fellas, we appreciated making you mad, but we must ask you to apologize because after all, it's in our band. Consider your pleasure and I hope I don't look silly to you. I'm hoping the story that I told did not upset you. Sorry, now in conclusion, we are hoping that you weren't bored. So just before we go, we don't want you to know we're glad you let us show you how it is here to be in a bad job. We don't go on our own. Het swingt de uit om maar eens een cliché te gebruiken. Je hoorde de Manhattan Transfer met het nummer Four Brothers. En deze versie is te vinden op hun in 1978 uitgebrachte langspeelplaat. Pastiche. Pastiche, ja. Hm. Geen pistache, maar pastiche. Je bent eh, het gezelschap dat eh, bestaat nog steeds, doet diverse optredens wereldwijd. Want in hun agenda zie ik optredens eh, op dit moment in de, de Verenigde Staten... maar ook in Australië en Tokio. ja, Japan, verder ook nog Osaka en zo. Dus, eh, <laughs> dus het gaat goed met eh, de leden, ook al brengen ze al uh, geruime tijd die geen cd's meer uit. De Manhattan Transfer dus met het nummer Four Brothers. Een instrumentaaltje oorspronkelijk. Geschreven door Jimmy Jufrey. En het is uitgevoerd in het verre verleden onder andere door het orkest van Woody Herman. Maar hier hoorde je dan een vocale versie van dat Four Brothers. Ik heb weer wat weg te geven. Een interessant document. Het document heeft als titel Ericana. En daarop eh, allemaal liedjes eh, gezongen door Daniel Lohuus. Het is een eh, jongste cd. En ja, dan is gebruikelijk altijd dat ik een vraag stel waar je antwoord op moet geven. En dat antwoord dat kan je dan mailen naar de Nacht Klinkt Anders. De mailbox kan je vinden via de site van de Nacht Klinkt Anders. Maar deze keer heb ik geen vraag. Ehm, maar ik wil van je weten... Hoe komt het dat je op dit moment 20 minuten voor drie in de nacht van woensdag op donderdag luistert naar De Nacht Klinkt Anders. Hoe komt het dat je op dit moment naar eh, Radio 1 luistert, De Nacht Klinkt Anders? Wat ben je aan het doen? <laughs> Dan ben ik wel eh, nieuwsgierig naar wat je zo midden in de nacht doet. Laat het weten, eh, mail het naar De Nacht Klinkt Anders en dan kan je in aanmerking komen voor een eh, exemplaar van dat album Elikana... wat volgezongen wordt door Daniel Lohuis. zelf opruim oh, kan ik leren. Maar ik wil ook niet uit eenzaamheid dat sneu kompas verteren. Dus ik haal mij een hond op, zo'n brave grote hond. Die kwispelt tegen vrienden en ting bandieten grond. Ik haal mij een hond op, zo'n fijne grote loebas. Misschien is dat waar ik al jaren onbewust toe was. Zo'n lieve dikke hond. Zo'n lieve dikke hond. Ik ik nood ben. Kan mij ja prima redden. Maar dus kom in de kwispel, wat de keur waar aan hebben. Haakt een fijn alleenig bij de radio gaan zitten. En ik ga hem zachtjes aan de kop terwijl er ligt te pippen. Ja, ik hou mij een hond op. Zo'n brave grote hond. Die kwispelt tien vrienden en ting bandieten grond. Ik hou mij een hond op. Zo'n fijne grote loebaas. Misschien is dat waar ik al jaren onbewust aan toe was. Zo'n lieve dikke hond. begint te kouden, heb een van mijn gitaren. En dat ik al mijn Playmobil op hoogte moet bewaren. Na zij maar niet de hele tijd alles nat maakt en zo meer. Reken dat hem dat vanaf begin direct heel goed leer. Waar ik alleen hond op, zo'n fijne grote hond. Die kwispelt tegen vrienden en tegen bandieten groot. Ik alleen hond op, zo'n fijne grote loebaas. Misschien is dat waar ik al jaren onbewust aan toe was. Dan liever dit al hond. Ik hoor lui al denk, waarom niet met een vrouw? Je moet toch ook van mens tot mens, maar dan zeg ik lust er nou. Ik wil niet meer die eenzaamheid en dat liefde ondersnijden. En ik alle wit die wijd, haar zij stiekem met een ander vrij. Ik hou mij een hond op, zo'n fijne grote hond. Die kwispelt tegen vrienden en drinkt bandieten mag om te wandelen. En dan kijk ik verder raam naar buiten hoe die hond daar fijn loopt te wandelen. En dan kom ik weer naar binnen en dan zeg ik, mooi hond. Ik haal een hond op. Dat is de titel van het nummer dat uh, te vinden is op Ericana, het jongste album van Daniel Lohuus. Dus ik wil van je weten, wat doe jij zo in de nacht van woensdag op donderdag? Wat doe je op dit moment? Waarom luister je naar de radio? En als je dat uh, naar me mailt, naar de nacht klinkt anders... Te Mailbox is bereiken via www.vara.nl. En daar vind je bovenaan die site programma en sites. En dan kom je vanzelf wel bij De Nacht Klinkt Anders uit. Nou, als je me dat mailt, dan eh, ga ik deze week eh, <laughs> een soort van loterij houden. En dan maak ik volgende week bekend wie dat album van Daniel, Daniel Lohuus heeft gewonnen. Waar dat Ik haal mijn hond op staat, het album Ericana. Vanavond treedt de man dus trouwens op in eh, Den Haag, in Diligentia morgenavond in Nijverdal in het Zin Theater. We lived our little drama. We kissed in a field of white. And stars fell on Alabama last night. I can't forget the glamour Your eyes held a tender light, and stars fell on Alabama last night. I never planned in my imagination a situation so heavenly, a fairy land where no one could enter, and in the center, just you and me, dear. My heart beat like a hammer, my arms wound around you tight, and stars fell on Zo dadelijk, dan hoor je een fragment uit de met Koppen van afgelopen zaterdag. En meer fragmenten uit Spekers met Koppen. Die hoor je tussen half vijf en vijf met daarin ook dat eh, optreden van de Nits... wat in Spekers met Koppen was afgelopen zaterdag. Maar wat hoorde je zojuist? Billy Holiday. Billy Holiday met Star Fell on Alabama. En eh, die Stars Fell on Alabama, dat is een compositie die al heel lang geleden werd gecomponeerd... door eh, Frank Perkins en Mitchell Parrish. gebeurde namelijk in 1940. 1934 mag liedje de opname van Billy Holiday horen... zoals die in 1957 maakte. Stars Fell on Alabama. En hier zijn ze dan, de, de mannen, Dolph Jansen onder andere... met uh, met Koppen, het cabaret. Een meteoriet die de aarde op een haar na mist Kim Jong-un... lijkt nog maar een paar stappen verwijderd van het bezit van kernwapen... en ons eigen Groningen wordt geteisterd door aardschokken. De dreiging lijkt afgelopen week van alle kanten te komen. Het zijn gouden tijden voor doemdenkers... Wij bespreken de stand van zaken met Ruud Bovenberg. Meneer Bovenberg, welkom. U bent uh, beroepspessimist. Dat klopt. Ik begin met een Hollandse vraag. Eh, hoe verdient een beroepspessimist zijn geld? Ja, ik doe van alles en nog wat. Ik ben columnist bij het maandblad eh, Apocalyps. Ik schrijf mee aan de partijprogramma's van de PVV, en ik, eh, ik heb een roman geschreven. Ja, die roman eh, ligt hier. Eh, die heet Maak de borst maar nat. ja, zolang we nog schoon water hebben. Dat is de subtitel. Oké. Leuk. uw boek komen we op terug. eerst even actualiteit. gisteravond Meteoriet. Ja, ja, ik heb me er een beetje in verdiept en we zijn door het oog van de naald gekropen. Nou ja, ik denk dan 28.000 kilometer, dat is nog een aardig eentje weg. Ja, maar je moet het in verhouding zien. In een heelal dat oneindig uitdijt was die meteoriet in verhouding oneindig dichtbij. En ja, vandaag ontsnappen we, maar ja, ons geluk houdt op een gegeven moment natuurlijk wel op. Hm, leg dat eens uit. Nou, ik vergelijk de aarde wel eens met een heel kwetsbaar porseleinen beeldje... waar een woedende kleuter als een bezetende handen met grind naar staat te smijten. Mhm. En door een godswonder heeft nog geen één steentje het kwetsbare porseleinen beeldje geraakt. Maar ja, je kunt op je tien vingers nagaan dat dat natuurlijk een kwestie van tijd is. En dan? Ja, dan afschuwelijk. Dan komen we allemaal om in een helse vuurzee. We zullen levend verbranden terwijl we schreeuwen om onze moeder... maar die zal ons niet horen. Nee, nee, nee, nee. Je hoort alleen maar haar eigen gekrijs. De wereld zal veranderen in een gesmolten bal van lava en mensenvlees. En onze kinderen... Oké, oké, oké. Dat eh, klinkt eh, eh, ja, verschrikkelijk. even ander onderwerp. Ja, ik zat er net lekker in. Kim Jong-un, hoe ver is hij met zijn kernwapen? Ja, nou, daar heb ik me een beetje in verdiept, meneer Jansen. En hij is verder dan we denken. Oh jee. Ja, ik geef het u op een briefje. Ik denk dat er een stuk of twintig glimmende rode kernkoppen staan te blinken in de Noord-Koreaanse zon. Klaar om afgevuurd te worden. Echt waar? Ik vergelijk Kim Jong-un wel eens met een woedende kleuter... die iedere ochtend mag kiezen tussen een Liga-wafel of een druk op die mooie grote rode knop. Nou, tot nu toe heeft hij iedere ochtend voor die wafel gekozen. Maar ja, er komt een ochtend. Oh, Oké, dan heeft hij geen zin in liga. Exact. En dan, ja, de hele westerse beschaving zal op een afschuwelijke manier worden uitgeroeid. We zullen smelten als marshmallows in het inferno van de atoombom. Okay. En die paar ongelukkigen die het overleven zullen tot in lengte vandaag op communistische marsmuziek door de kaalgeslagen straten marcheren... tot ze er op een dag dood bij neervallen. Goh. Ja, de wereld is geen Disney-film. Ik, ik durf het haast niet meer te vragen, maar die bevingen in Groningen... Ja, ik wil niet pessimistisch overkomen. Dan gaat er iets goeds mis. Ja, maar ik heb me er een beetje in verdiept. En die bevingen zijn natuurlijk voorspel. We worden opgewarmd met wat kamermuziek van Schubert... maar de symfonie van Wagner zal weldra losbarsten. Ik was er al bang voor. Ik vergelijk Groningen ook wel eens met een woedende kleuter... die zijn speelgoedwigwam heeft opgezet in een mijnenveld... en hij stampt driftig rond. Ja, ja, ja, en dan gebeurt er iets vreselijks. Snel naar uw boek. Ja, laten we dat maar doen. Maak de borst maar nat zolang er nog schoon water is. prachtige titel, ik lees even de flaptekst voor komt hij. Nederland is in oorlog als bij de manisch-depressieve Ronald Vlek aids wordt geconstateerd. Samen met zijn zwaar gehandicapte dochter begint hij een hopeloze zoektocht naar zijn overspelige vrouw... die hij met zijn beste vriend en al zijn geld vandoor is. Als blijkt dat zijn vrouw ontvoerd en verkracht is door rebellen... begint een sinister schimmenspel waarin de wereld nog gruwelijker in elkaar blijkt te steken dan Ronald al dacht. Ja, als ik je zo, voor, als ik je zo voor hoor lezen, dan klinkt het allemaal een beetje zoetsappig. Maar ehm, de inhoud is vrij grimmig, hoor. Gelukkig, verkoopt het een beetje? Nee, dat zal ook niet veel beter worden. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, Nederland is voor de derde keer in een recessie gedoken. En de bodem is nog lang niet in zicht. Schopenhauer zei het al, het ergste moet nog komen. En wat is het ergste dan? Nou, we begrijpen allemaal geen ene reet van dat hele woonakkoord... maar wacht maar tot de volle betekenis tot ons doordringt. Geloof me, daar wordt helemaal niemand beter van. Dank u wel, tot ziens. don't uit met Koppel van afgelopen zaterdag... met onder andere Dolph Jansen, meer cabaret. Straks tussen half vijf en vijf en vervolgens hoor je de, hoor je de opname... die Chet Atkins maakte met onder andere Floyd Kramer... vooral met zangeres Keeter Davis, The End of the World, een wereldhit was dat The End of the World in 1962 voor deze country- en western zangeres. De volgende man die komt eh, binnenkort naar Nederland toe. Dat zal zijn op 13 juli. Nou, binnenkort is dan wel een een eh, erg rekbaar begrip. En het gaat dan om eh, Robbie Williams. Heeft net een nieuw album afgeleverd, maar ik laat je nog even naar iets zo ouds horen. The Road to Mandalay.